Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Postorderbedrijf Neckerman is failliet. Bij het bedrijf in het Zeeuwse Sint-Jansteen werken ruim 240 mensen... van wie er 27 werken in het Belgische Zwijndrecht. De Duitse tak van het postbordebedrijf ging in 2012 al failliet. Curatoren onderzoeken of een doorstart mogelijk is. FNV Bondgenoten is verontwaardigd dat de vakbond nog niet is ingelicht over het faillissement. Pro-Russische rebellen hebben in Oost-Oekraïne een militaire helikopter neergehaald. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van een woordvoerder van het Oekraïense leger. Bij een aanval in de buurt van Slavjansk zijn mogelijk negen inzittenden omgekomen. De aanval zou een schending betekenen van het bestand dat gistermiddag ook door de rebellen werd gerespecteerd. Ambtenaren zijn minder vaak slachtoffer van geweld en agressie. Dat blijkt uit een meting die minister Plasterk naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Twee jaar geleden had nog 40% van de overheidsmedewerkers te maken met geweld. In het afgelopen jaar was dat 25%. De daling komt volgens de onderzoekers doordat werkgevers steeds meer doen om agressie tegen hun personeel aan te pakken. Tien ziekenhuizen doen een proef om verspilling van medicijnen tegen te gaan. Ze kijken of teruggebrachte kanker- en reuma-medicijnen opnieuw verstrekt kunnen worden aan andere patiënten. Naar schatting wordt nu 5 tot 10 procent van de medicijnen weer ingeleverd. En dat gebeurt vanwege bijwerkingen of omdat de patiënt is overleden. De medicijnen worden nu vernietigd, terwijl ze mogelijk nog goed te gebruiken zijn. Voetbalclub ADO Den Haag komt in Chinese handen. De Nederlandse grootaandeelhouder van de Haagse voetbalclub heeft met een Chinees voetbal- en sportbedrijf een principeovereenkomst bereikt over de overname van de aandelen. De transactie zal de komende maanden worden uitgewerkt. Het weer in het noorden en het oosten bewolkt. Daar vallen buien, mogelijk met onweer. En vannacht wordt het overal droog, dan is het zo'n 8 graden. Morgen geregeld zon en een enkele bui, dan wordt het 17 tot 20 graden. Donderdag verandert er weinig, maar vanaf vrijdag zijn er meer buien. Dit, Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 180 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 4 kilometer. Richting Amsterdam tussen knooppunt Hoevelaak en Eembrugge 8 kilometer. En verderop voor knooppunt Muidenberg 4. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Vinkenveen en Oudekerk aan de Amstel 9 kilometer. A2 Utrecht en Bos bij Vianen 4. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoudendorp 7 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen tussen en Knopend Amstel 9 kilometer richting Amersfoort. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Del 4 kilometer. Richting Rotterdam bij Berko en Roderijs ook 4. A16 Rotterdam Breda voor knooppunt Klaverpolder 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 5 kilometer.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 Go again. Yeah. Aisha, Aisha, my, my. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. quis espère. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le Des infos qui ne divisent pas.